Dijkers met het NOS Journaal. Ook de Britse premier Starmer is bereid om Britse militairen naar Oekraïne te sturen... om het land te beschermen als er een deal met Rusland komt. Starmer zegt tegen de Britse krant The Telegraph... dat het Verenigd Koninkrijk bereid is om een leidende rol te spelen... bij veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Afgelopen weekend zei premier Schoofal dat hij ook positief kijkt... naar het eventueel sturen van Nederlandse militairen... Hij benadrukte daarbij wel dat er nog niets is afgesproken maar Schoof wil ook niets uitsluiten. Vandaag komen acht leiders van Europese landen bij elkaar in Parijs. Ze zijn uitgenodigd door de Franse president Macron... om het samen te hebben over de plannen van de VS met Oekraïne. Een Russische krant meldt dat Amerika vanaf dinsdag... in de Saoedische hoofdstad Riyadh gaat praten met Rusland over de oorlog. Oekraïne en Europa zijn er niet bij. Europese landen zijn er ongerust over. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio noemt de komende gesprekken voorgesprekken en zegt dat Oekraïne en, Oekraïne en Europa later wel aan zullen sluiten bij de echte onderhandelingen. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de Russische regio Krasnodar, zegt de gouverneur van de regio. Volgens hem is zeker één persoon gewond geraakt en zijn minimaal twaalf huizen beschadigd. De Russische gouverneur spreekt van een massale aanval van Oekraïne, maar gaf daarbij geen verdere details. Andersom heeft Rusland ook een droneaanval uitgevoerd op Kiev bestuur van de Oekraïnse hoofdstad zegt dat de luchtverdedigingssystemen zijn geactiveerd. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn en of er schade is ontstaan. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt ook flink af.